8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Jordanië heeft twee veroordeelde terroristen ter dood gebracht. Een van hen is de Iraakse Saida al-Rishawi... die in 2006 de doodstraf kreeg voor een mislukte zelfmoordsaanslag in Amman. De executies zijn volgens Jordanië een vergelding... voor de dood van een Jordaanse gevechtspiloot. Gisteren werd bekend dat die man door de strijders van Islamitische Staat levend was verbrand. Bij een vliegtuigongeluk in de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn zeker acht doden gevallen. Aan boord van het toestel waren ongeveer 50 mensen. Een aantal van hen zou gewond zijn geraakt. Het Taiwanese toestel raakte een brug en stortte in een rivier. Bij een treinongeluk in New York zijn zeker zeven doden gevallen. Minstens twaalf passagiers raakten gewond. Het treinstel botste tijdens de avondspits op een auto die op een overweg klem was geraakt onder een slagboom. Die auto werd meer dan 100 meter meegesleept en daarna brak er brand uit. Een van de doden is de vrouw die in de auto zat. Een aantal verhuurders van winkelruimte aan V&D heeft gisteravond lang gesproken over de financiële situatie van het warenhuis. Wat daar is afgesproken is niet bekendgemaakt. V&D heeft de verhuurders om een huurpauze van vier maanden gevraagd. daarnaast vraagt het warenhuis het personeel om genoegen te nemen met minder loon. De vakbonden willen dat het plan voor twee uur vanmiddag van tafel gaat, anders spannen ze een kort geding aan. Bij een schietpartij in Rotterdam is een man om het leven gekomen. Bewoners van de wijk Lombardije hoorden rond middernacht schoten en waarschuwden erop de politie. Het slachtoffer was geraakt in zijn bovenlichaam. Hij overleed in het ziekenhuis. Over de toedracht van de schietpartij in Rotterdam is nog niets bekend. Het weer vanwege aanvriezende mist, een lokale winterse bui kan het glad zijn. Later vandaag schijnt de zon geregeld. Het wordt 2 graden in het oosten tot 5 graden aan zee. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel 3 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer 3. Ook 3 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Dorp. A12 daarna richting Utrecht bij Reewijk 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer en richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 5 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.